uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De rechtbank in Rotterdam beslist over vier weken... of oud-premier Balkenende en vier voormalig ministers... onder Ede moeten getuigen in de zaak Julio Potsch. Volgens de advocaten van de voormalig Transavia-piloot... heeft Nederland uit politieke motieven meegewerkt aan Potsch's arrestatie in Spanje... waarna de piloot werd uitgeleverd aan Argentinië en acht jaar vastzat. Volgens de Argentijnen was Potsch betrokken bij de dodenvluchten in de jaren 70. De Europese Centrale Bank heeft de deadline voor drie vacatures verlengd... omdat er niet genoeg vrouwen hebben gesolliciteerd. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. Het gaat om drie topfuncties in de Raad van Toezicht bij de bank. Oorspronkelijk zouden de vacatures op 15 mei sluiten... maar de deadline is verschoven naar 12 juni. De bank ligt al langer onder vuur vanwege het lage aantal vrouwen... dat er een topfunctie bekleedt. Meer dan driekwart is man. De coalitie is zijn meerderheid kwijt in de Eerste Kamer... blijkt na de verkiezingen door de leden van Provinciale Staten... en de kiescolleges in Caribisch Nederland. VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben bij elkaar nu 32 van de 75 zetels. Forum voor Democratie en de VVD zijn even groot geworden. Beide partijen hebben nu 12 zetels. Eerder was nog de verwachting dat FVD de grootste partij zou worden in de Senaat. Om een meerderheid te krijgen kan de coalitie terecht bij drie afzonderlijke partijen... FVD, GroenLinks en de PVDA. In Amersfoort heeft een magneetvisser een explosief uit de Eem gevist. De politie meldt dat het om een bazooka gaat, een antitankwapen. Het explosief werd vanmiddag uit het water gehaald. De politie zette daarop de omgeving af. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft de bazooka voor onderzoek meegenomen. Het weer vanavond is het op de meeste plaatsen droog... maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vannacht en morgen vallen stevige buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan een graad of 16.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 is ineens helemaal uh, gestopt. Eh, dat, dat krijg je als je dan op een gegeven moment niet goed op zit letten. Juist. Want het, eh, het is alweer de kop eraf voor vandaag. Het is vandaag 23 mei. En de 23 mei betekent dat, dat we weer een live gast in de studio hebben. Dit keer niet uit Nederland. Nee, dit keer komt de man, de goede man uit Engeland. En eh, dus zullen we zo direct even het, eh, het gesprek ook even in Engels eh, voortzetten. maar goed, dat moet natuurlijk wel even keurig netjes aangekondigd worden... van wat, wat ik hier allemaal aan het doen ben. En nou ja, goed, wat ik erbij moet, moet zeggen is dat we een heel behoorlijk weekend achter de rug hebben gehad... als het gaat om het circuit. Iets met, met, met Max Verstappen. Die, die gaat dit weekend rijden in Monaco. En het, uh, de plaat die je net hebt gehoord was You'll Be Mine van Joe Marches. Eh, de gast van vanavond is Louis Elbury. Welcome, Louis. Hello. Hello. Hi. Um, in the news, we heard about uh, something in the UK. Yeah. <laughs> <laughs> there is some troubles in the UK with the, the, voting for the European Parliament. Hmm. But we have said that we're nothing <laughs> to discuss yeah. about British politics uh, tonight. The dirty B word. <laughs> I think best leave that alone. Yeah, <laughs> yeah. Uh, uh, it is also uh, the question: How is it to be a British citizen? But uh, yeah. I think. Uh, well, frustrating. I think frustrating. Frustrating, and I mean Ja, no one really knows what's going on, I don't <laughs> think. Definitely not me. ja, nou, hij eh, zegt, eh, het is een beetje, een beetje frustrerend eh, om dat allemaal mee te maken. Daar in Engeland We worden het in het nieuws. maar we hebben al besloten dat we het niet gaan bespreken vanavond. En bovendien, ja, ach, we weten ook niet wat het allemaal gaat worden. Louis, now you're here in, in Zandvoort. This, this will be a famous place next year. <laughs> when we uh, organized the Dutch uh, Formula One race here in Holland. Yeah, that's that's uh, eh, the the world will be watching us hmm. next year. Great. So it is a little bit in a fast studio to, tonight. Yeah. <laughs> <laughs> um, about the music, um, hmm. you are an acquaintance of Frank Bond, Alaska. Yes. Yeah. I haven't actually met him yet. I'm meeting him tomorrow for the oh. first time in oh, yeah. uh, in uh, Volendam. Volendam. Yeah. That's, yeah. It's uh, Amsterdam North. Yeah. And we are Amsterdam Beach. Right. so, <laughs> <laughs> yeah. Yeah. Uh, but uh, I think I know uh, what it's what, what it will be tomorrow night. Uh -huh. it, uh-huh. it, will be the last uh, night of the Pierce Songwriters Guild, and that's I think that you will be there. That's the one. To perform yeah. uh, for uh, for an uh, for an audience. Yeah, yeah. In I the Piers in the Piers uh, Volendam. Yeah, yeah, I've never never been there oh. before. Oh. But yeah. Yeah. Uh, is he have the? Uh, does he have your spot your your music? Um, I has he heard it? You mean? Oh. Mm -hmm. Yes. Yeah. He heard. he heard my. I released an album recently, and he's had a listen to that yeah. And uh, he said he liked it. All right. Yeah, uh, that's that's something uh, for for Frank. <laughs> yeah. yeah. <laughs> um, what what kind of music uh, is it? Um, so I play fingerstyle guitar, um, which is between it, it's folk. I guess it's mainly yeah. folk, but it's also uh, influenced by jazz and um, influenced by music from all over the world, really. From uh, world music. yeah, yeah, yeah I, something like that. Yeah, yeah, yeah like like that. I never really know what to say. <laughs> Where are you come from? From the UK? Ah, I come from the south coast of England. Uh, south coast little England. town called Swanage. Yeah. Oh, I never uh, heard of it. No one <laughs> knows it. No. Um, yeah. For me, it's uh, uh a little place uh, near Liverpool, -huh. West Kirby. Uh, my my oldest sister uh, lives there for many years. Right. Okay. And that's a little bit the place I know. This, so uh, there is also uh, a little bit of history about music in Liverpool. Yes. The Fab Just Four. a little bit. <laughs> <laughs> yeah. The Fab Four. Yeah. Uh, but uh, I'm not. I'm. I'm once in be, before in England in the south of England, but it's, -huh. it's more like Kent. Okay. yeah. and Brighton. That's okay. That's cool. that's uh, the places where I will uh, where I have visited. Brighton uh, a cool city. Yeah. there's a lot going on in Brighton. Ja. <laughs> Eh, nou, om eventjes eh, samenvatten, even eh, let's summarize it in Dutch. <laughs> is het dat, dat hij, dat hij ja, gespot is door Frank Bond. zijn, ja, die heeft de muziek ja, min of meer van Louis gehoord. En eh, hij was er gelijk al een beetje... Ja, vond het eh, ook goede muziek. Eh, folk met een randje jazz. En eigenlijk zitten er ook nog wereldse invloeden in. En ja, wat, wat we allemaal bespraken ook... is dat hij uit Zuid-Engeland komt. de plaats, de place Ah, Swanage. Ah, Swanage. Yes. Ja. Eh, <laughs> dat, is, dat, is, dat is de, south, eh, de zuidkant van Engeland. En ik heb dat bijgezet. Ja, ik ben er wel één keer geweest, maar dat is meer Kent. En eh, een beetje de graafschappen Sussex die daar een beetje aan palen. En Brighton. En daar houdt het voor Jaapie Koper gewoon op. Wat betreft Engeland, Liverpool en de omgeving. En natuurlijk in het noorden. Als ik aankom met de boot. I've been for to England with the het ferry to uh, here in Amuiden to uh, Newcastle. That uh, ah, that is yeah, and uh, Newcastle and then down to uh, to Liverpool. Oh, that uh that's that's uh, the, the, the place where I where I was yeah where I go through. Yeah. -huh. Right. Um, ik I go uh, to, uh, to further where in Dutch. <laughs> Okay, yeah. <laughs> my, own language. Um, we gaan zo dadelijk natuurlijk even luisteren naar wat hij, uh, wat hij gaat, gaat brengen. Maar we hebben natuurlijk ook het lijstje met heel veel muziek. En één ervan is deze van Michel Ebbe. En het nieuwe album dat heet In Ertia. En deze die vinden we het leukst. Dus die gaan we ook het meeste draaien. There's a storm coming up. One. coming up. Birds are flying low. Better search for cover. Take that burden of your soul. There's a storm coming up. You can run or hide. Ancient whispers you will hear singing through the night. There's a fire in the sky. Yeah, grows thick as clay. Patiently it's waiting, preparing. your mouth. You gotta serve somebody who ain't lost among this crowd. You're lost in the darkness, waiting for a sign. A voice from above, sounding fierce and strong, talking salvation and warning. so all the fake friends tired of the pretend. Did I mean to offend? But I'm just over fake friends. Cause if you are in need, or oh, you come running back to me. It all makes sense, it's feeling to me. Now did I can see you're just a loose end. I'm so over fake friends. I don't forgive and forget no more care when you weren't there. I'm so over fake friends, tired of the pretend. Did I mean to? Fake Friends van Wendy Moore. Eh, eigenlijk heet eh, de, de titel voluit zo over Fake Friends. Ehm, volgende week is het de bedoeling dat ze dus hier eh, langs gaat komen. Waarschijnlijk met hele band. Daar moeten we nog eventjes nog over poekelen. Maar ze komt uit Zandvoort, dus dat scheelt. En daarvoor horen we There's a Storm Coming Up van Michel Ebbe. Komt van het album Inertia, wat zeer binnenkort helemaal wordt gepresenteerd. En daar eh, zal hij eh, ook, denk ik, misschien komend weekend... misschien nog een klein inkijkje geven in de Waalse Kerk. Dat eh, is volgens mij in Rotterdam. Daar uh, treedt hij op dit weekend. Zondag zal hij dat doen tussen 2 en 5. Dus dan weet je dat ook weer. we will go to the other side of this voor dit display. Uh, voor, de, voor de knopjes eh, en <laughs> de buttons here in, eh, in, the, in, this, in the position where I'm standing. Um, but it's the time for Louis Elbury to play some music. Uh, which songs will you play in this part? Uh, two songs. So I'm gonna play uh, two songs from my album. This first one is called uh it's called On the Wheel. On the Wheel. dit was een instrumental uh, eh, part of... Uh... Yeah, actually, the, on this album that I've just released, it's all they're all instrumentals. It's all um, instrumentals. Yeah, on that album it is, but I, I do sing as well. Are oh, you, you <laughs> sing as well? <laughs> I, yeah, I will. I'll do some uh, some other ones with singing all a right. bit later, but. Um, but the first one was more an instrumental, uh, and yeah. it gives uh, a little bit a few inside your uh, your music. <laughs> yeah, I was so. wondering from where where is he starting his vocals? <laughs> yeah, okay. <laughs> but um, it was this was an, uh, a little bit um, to warm us up. Yeah. Also, well, this next one is uh, is also from the album, so it's also instrumental. It's an instrumental. Uh, right? Yeah. This next one um, is called "No Telling Where." Right. for uh, one person, it's look like of you you really uh, go with one orchestra. <laughs> it's a single hand one man orchestra. <laughs> Uh, that were the instrumental parts, or it will be something more about instrumental music. Uh, there'll be one more instrumental, two more instrumentals, two more instrumentals, two more instrumentals, and two uh, two new ones with vocals. Vocals, all right. This that's what we will uh, uh that that's uh, further on in the show. That's always yeah yeah I, know. <laughs> Thank you very much uh, for the moment. Um, dat was Louis Elbury voorlopig. Straks uh, horen we natuurlijk nog meer eh, instrumentale dingen zo direct eh, van hem. maar we hebben natuurlijk ook nog gewoon ook zelf muziek. Want vanavond gaat hij in première de EP e van Colin Hoeven. En het goede nieuws is, hij komt ook hier naartoe op 4 juli. Dit is het First van het, de EP Addicted. There's plenty of reason keep all your feelings locked inside. Just give it up. There's bills to pay and mouths to feed. And all of these people trying to question if you are and good enough if you'll ever make it on your own. At first, into your dreams, don't live just follow your heart. Show you the way to go to get where you belong. It's not gonna be easy, but if you believe it, everything's gonna be just fine. So dive in head first. You put in the hours now it is time to make a choice. It's up to you. Do you really have a choice at all? Cause you're slowly dying if you don't decide to follow through. let go of your inhibitions. No doubt, you just gotta listen to your heart who will want you to be. don't live in fear, just follow your heart. Will show you the way to go to get where you belong. It's not gonna be easy, but if you believe it, everything's gonna be just fine. So dive in At first, let go, and no doubt, let go. of Mind van Nicky Monroe was dat. Het uh, bracht de tijd op uh, bijna zes minuten over half negen. It uh, will be the next part of um, Louis Albury's performance here in our studio. which two songs or which two instrumental things are you playing now? I'm gonna do one with uh with some singing in. All right. It's a new one. Um, it's called The Woman in Black. The Woman in Black. as brass. To my surprise, I reached on up to greet the left fine. What a nice song. <laughs> what a <laughs> nice song. Yeah. Cool. It is uh, uh, something what will uh, will be playing at the end of the day. Yeah. When uh, the light is going out yeah. in uh, a dusk song. yeah. Yeah. <laughs> cool. Um, the next one. The next one. It's another instrumental one. Yep. Um, but it's not on the album, it's a new one. It's called Weaver. it's also nice. a little bit of instrumental music. We are not, uh, um, yeah, very uh, common about about that. Okay, but it's yeah. it's something new for us. That's good. So that uh, <laughs> it, uh, it keeps us uh, listening to to what you're playing. Yeah, and that and that's also uh, the value of music. Well, thank you very much. We will uh, talk you uh, in uh, the next uh, next part of uh, the program. Cool. After nine. Thanks. Thanks for the moment. Ehm, dat was uh, Louis Elbery. Eh, nu tijd voor Nederlandstalig eh, werk. dat heb ik gekregen. Frank van Kasteren, wie zegt dat nou heel wat? Hij heeft onder andere bij De Wereld Draait Door wat, wat gedaan. dat heb ik even gauw meegekregen van de mensen van JOT. Want die kwamen ermee. En het is een, toch een heel bijzonder Nederlandstalig nummer. hij alleen was, echt alleen. Als er zelfs niemand in zijn hoofd achter bleef. Ik ken een man die als het stil was, echt geruisloos. Als hij aan nergens dacht en hij voor heel even geloofde dat het kon. Gelukkig was eigenlijk een vrouw die de beleefde, die twee mensen was. Ik ken een vrouw die alles dubbel had, voor het geval dat ze samen eenzaam was. En ze voor heel even hoopte dat iemand het zag. Hoe mooi we ook vraag die over liefde gaat. Er is er maar één, die kan niet zonder elkaar. take you to see Dat waren Viv en de Leiders. Eh, want zoals ik op eh, Facebook had eh, gezegd, wie zijn dat? Dat is een Rotterdamse band. En dit was het materiaal wat ze nog hebben uitgebracht. Nou ja, laten we zeggen in 2018. En straks hebben wij in het volgende uur nog een track van dat album. En ik heb me laten vertellen dat ze toevallig bezig zijn om al een tweede album op te nemen. Dus eh, die zal eh, misschien ook wel spoedig het levenslicht eh, gaan zien. Dus dat kunnen we dan allemaal binnenkort nog gaan verwachten. Dan zit ik nu even heel vaktechnisch uh, proberen het, het praatje een beetje vol, vol te krijgen. Want ja, ik heb nog een track van vijf minuten. En die track van vijf minuten. Dat is een, eh, van een band uit Heemskerk. En die band die bestaat al een tijd. En ze hebben ook nog een, eh, ja, eentje, eh, een EP uitgebracht. Die heeft een onuitsprekelijke naam. Ik ga dat ook niet hier doen en herhalen. Want dat, dat, dat ga, ik niet, <laughs> ga ik niet redden. Ze hebben in ieder geval twee tracks. Dat is het, ja, eigenlijk min of meer het titelnummer wat ze hebben, hebben ze meegegeven. Maar ook een ander nummer. En dat andere nummer dat heb ik al, al een paar keer gedaan eh, de band heet The Lost Noise. Eh, we hebben ze wel eens ooit eh, in het verleden iets gedraaid. Maar dat was een beetje toen wij net begonnen met ons programma in 2008. 2009, eh, zo'n beetje. Eh, toen eh, kwam ook de, de Los Noise. Maar je kan je nagaan hoe lang de band eigenlijk al bestaat. Maar ze zijn toch behoorlijk in ontwikkeling geweest. En de afgelopen tien jaar hebben ze toch echt een geluid, een beetje een indie geluid weten te ontwikkelen.